Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk heeft ingenomen. Oekraïne spreekt dat tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad zwaar onder vuur liggen. In Russische media zijn beelden te zien van separatisten of Russische troepen die door de straten paraderen. Gisteren zeiden de separatisten al dat de stad volledig was omsingeld, maar ook dat werd door Oekraïne ontkend. Het strategisch gelegen Lysychansk is de laatste grootste stad in de regio Lugansk... die nog niet onder Russische controle staat. In Delft is een man overleden na een steekpartij. slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat, maar eerste hulp kwam te laat. De politie heeft in hun woning een verdachte aangehouden. Het is nog onbekend wat er is voorgevallen. De actie van boeren bij het bedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong is gisteravond rond 10 uur beëindigd. Volgens de politie vertrokken ze uit eigen beweging. De hele dag blokkeerden boeren met trekkers de in- en uitgangen van de Jongs ijsbedrijf in het Friese Gorredijk. Ze eisten een gesprek met het Kamerlid over de stikstofplannen van het kabinet. Maar de Jong zei meteen al dat hij niet op deze manier dat wil doen. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten uit vrees voor overstromingen. De grootste stad van Australië kampt al dagen met hevige regenval die nog tot zeker maandag duurt. Op sommige plekken viel in een paar uur tijd meer regen dan in een hele maand. Het gebied werd in maart ook al getroffen door overstromingen. Toen kwamen in het oosten van Australië tientallen mensen om het leven en duizenden huizen werden onbewoonbaar. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. Het WK wordt gehouden in Nederland en Spanje. De volgende wedstrijd van de hockeysters is vandaag tegen Duitsland. Het weer nog vanochtend lokaal wat regen. Vanmiddag kan in het noorden een pittige bui vallen met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. De komende dagen grotendeels droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Why then if she's so perfect? Do I still wish that it was you? Perfect but it's working, so what can I do? is jouw keuze ZFM. my Naše ZFM Zandvoort 106.9 FM Hey palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes Sean de fiesta Rogando perdón, si lloras con dos ojos secos y hablando de Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde con ese guaso y nos decimos adiós.